Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft een nieuw pakket aan wapens toegezegd aan Oekraïne. Het heeft een waarde van 500 miljoen dollar en omvat onder meer HIMARS raketsystemen... en raketten waarmee radarinstallaties kunnen worden uitgeschakeld. Begin vorige week beloofde de VS al een wapenpakket van 725 miljoen dollar. President Biden lijkt er alles aan te doen om Oekraïne nog zoveel mogelijk te helpen voordat Trump aantreedt. Die zei vorige week nog dat hij de militaire steun mogelijk zal verminderen. Trump vindt dat Europese landen meer moeten doen. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn zeker 25 doden gevallen, zeggen Palestijnse bronnen. In de stad Nuseirat zou een gebouw van meerdere verdiepingen met de grond gelijk zijn gemaakt. Israël heeft er nog niets over gezegd. Enkele uren eerder zei de Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan in Jeruzalem dat hij nog gelooft in een staakt het vuren voor 20 januari, wanneer president Biden plaatsmaakt voor Trump. Volgens Sullivan heeft het staakt het vuren in Libanon de weg vrijgemaakt voor een einde aan de oorlog in Gaza. Lelystad wil alleen straaljagers op Lelystad Airport... als het vliegveld ook open gaat voor vakantievluchten. Gisteren maakte Defensie vijf mogelijke locaties bekend om F-35's te stationeren... waarbij Lelystad de voorkeur heeft. Maar de gemeente en ook de provincie Flevoland vinden alleen straaljagers onbespreekbaar. Er is de afgelopen jaren 200 miljoen euro in het vliegveld geïnvesteerd... om er commerciële vluchten te laten vertrekken. Minister Matlener wil dat plan doorzetten, maar een Kamermeerderheid houdt dat nog tegen.